Kasper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft diep in Libanon een luchtaanval uitgevoerd. Bij de aanval in de buurt van de Libanese stad Baalbek zouden drie gewonden zijn gevallen. Baalbek is een machtsbasis van de militante beweging Hezbollah... die een bondgenoot is van Hamas en onder invloed staat van Israëls aardsvijand Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël... zijn er tussen Hezbollah en Israël vrijwel dagelijks over en weer aanvallen. De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije... gaat zoals verwacht tussen Ivan Korczok en Peter Pellegrini. Korczok is een voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken. Geldt als progressief en pro-Oekraïns. Zijn rivaal, de pro-Russische Pellegrini, is de huidige voorzitter van het parlement... en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht... en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid... zodat het gas kon ontsnappen. Aan het einde van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. In Vlaardingen hebben mensen die meededen aan de landelijke opschoondag dag, een tas met een zelfgemaakt explosief gevonden.